Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort dat geld vervoerde. Het leger spreekt van zeker 15 doden en 30 gewonden. Het vrachtvliegtuig stortte neer op een weg en raakte daarbij meerdere voertuigen. Het toestel vervoerde bankbiljetten naar het binnenland van Bolivia. Na de crash kwamen tientallen mensen naar de rampplek om geld op te rapen... maar ze werden weggespoten door de brandweer. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. In Noorwegen is een jongen van 17 opgepakt... omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op een NAVO-basis. Hij wordt verdacht van een jihadistisch motief... omdat hij eerder zijn steun had uitgesproken voor terreurgroep Islamitische Staat. De verdachte zou explosieven willen laten afgaan bij een NAVO-basis in het zuidwesten van Noorwegen. Daar worden trainingen gehouden en oefeningen voorbereid. De tiener spreekt de beschuldigingen tegen. Oekraïne en Rusland hebben een akkoord bereikt over een tijdelijk staakt het vuren rond de kerncentrale in Zaporizhia. Die is sinds de invasie in 2022 in Russische handen. Door het akkoord kan de noodstroomvoorziening van de kerncentrale worden hersteld. Dat is belangrijk om nucleair materiaal te kunnen koelen. De kerncentrale van Zaporizhia is de grootste van Europa, maar ligt al jaren stil. Het reparatiewerk duurt ongeveer een week. Om de schade te herstellen moeten er ook landmijnen worden verwijderd. En Amerikaanse zanger en songwriter Neil Sedaka is overleden. Hij scoorde in de jaren 60 en 70 hits met nummers als Laughter in the Rain, Bad Blood en A Little Lovin'. Ook schreef hij eind jaren 50 veel liedjes voor andere artiesten, onder wie voor zangeres Connie Francis.